Amber met het NOS-journaal. De Amerikaanse toezichthouder op communicatie, de FCC... heeft nieuwe regels opgesteld voor internetneutraliteit. Volgens die regels moet het web openstaan voor iedereen... en moeten internetverbindingen onpartijdig worden beheerd. Providers mogen aanbieders niet meer dwingen om te betalen voor voering op het net... door streamingvideo's of games te vertragen. Er mag ook geen geld meer worden gevraagd voor sneller internet. Internetproviders als Verizon en AT&T gaan aan het besluit aanvechten. In New York is een vertrouweling van Osama Bin Laden schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in 1998. Bij die aanslagen in Kenia en Tanzania vielen 224 doden en meer dan 4000 gewonden. Khalid al fawaz zou onder meer voor Bin Laden een trainingskamp van Al-Qaeda hebben opgezet in Afghanistan. Later zorgde hij er vanuit Londen voor dat Bin Ladens boodschappen in de media kwamen. Gemeenten verliezen opnieuw miljarden euro's op hun grondbezittingen. Dat verlies kan de komende jaren oplopen tot ruim 2 miljard euro. Dat komt bovenop de 4 miljard euro die gemeenten tussen 2010 en 2013 verloren op hun grond. In de hoogtijdagen kochten gemeenten voor tientallen miljoenen euro's grond, maar bouwgrond is sterk in waarde gedaald. De wedstrijd Feyenoord-AS Roma is enige tijd stilgelegd. Dat gebeurde na een rode kaart voor Feyenoord-spits Tevreden. Toen hij van het veld werd gestuurd de supporters het veld met diverse voorwerpen... waarop de scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken. De wedstrijd is inmiddels hervat. Ajax gaat door in de Europa League. In Warschau wonnen de Amsterdammers met 0-3 van Legia Warschau. PSV is uitgeschakeld. De ploeg uit Eindhoven ging hard onderuit tegen Zenit Sint-Petersburg. Het werd 3-0. Het weer in de loop van de nacht wordt het droog en dan wordt het 2 graden. Morgen droog, vrij zonnig en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Tussen app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. eindigde het eerste uur met Perry Como... en ik begin het tweede uur met Perry Como. Doe ik niet zomaar, dat is omdat hij gewoon heel mooi zingt... en een prachtige nummers heeft, eh, zoals It's Impossible... waar we zojuist mee stopten. En dit is voor eh, For the Good Times. Don't look so sad I know it's over But life goes on And this old world Will keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your hand upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window. And make believe you love me one more time. For the good times. you'll find another and I'll be here if you should find you ever need me don't say a word about tomorrow or forever there'll be time Lay dat, voor de good times. Ja, er zijn zelfs mensen, eh, die eh, vrouwen met name, die hebben dan vriendjes. En die probeert, eh, zo'n vriendje probeert als een dame zachtjes dood te maken met een liedje. Ja, dat is voor mogelijk. Maar dat gebeurde ook Roberta Fleck. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly. Like Killing Me Softly. Eh, vind ik toch de mooiste uitvoering van het liedje die ik zelf eh, gehoord heb hoor. Er zijn natuurlijk ook weer andere artiesten die dat nummer hebben gecoverd. En er zijn heel veel zelfs. Maar dit vind ik toch een van de mooiste versies. Ave Maria eh, is natuurlijk wel een liedje wat bijvoorbeeld ook met de kerst voorbij komt. Maar het is een nummer wat je eigenlijk altijd kan draaien. En dat doe ik zeker als het om Yvonne gaat, want die houdt ervan. Yvonne in Bloemendaal luistert mee. Ave Maria. Dit is Celine Dion. sa bouche. Eh, het, leven wat over rozen gaat beloven. Dat werd in dit eh, geval gedaan door Dahlia. Grace Jones, die heeft het ook opgenomen, het liedje. Ik ga een eh, verzoekje draaien voor Karin Kok. En ja, dan vragen we het even aan de sterren. Je kan ze op dit moment niet zien, want het regent hier in Zandvoort. Maar boven de wolken, daar zijn een hele hoop sterren. En daar kunnen we het aan vragen. En we helpen, of we worden geholpen, eh, Karin, en dat komt goed uit, door Wendy Rivers. Ik zal de sterren vragen. Als het leven heel anders is gelopen, weg zijn al je dromen die je zo voor ogen had. En als het knokken voor jou geen zin meer heeft, jij niet meer weet waarvoor je leeft, want de ziekte heeft je beet. En als ik jou de zo zie zitten, dan breekt mijn uit een twee sta ik machteloos te praten. Maar ik weet dat jij me gaat verlaten. Ik zal de dagen tijd. All us Speciaal voor Karin Kok was dit. Ik zal altijd sterke vragen. Desperado. Don't your feet get cold in the wintertime? Sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. dat prachtige nummer van de Eagles... Eh, vertolkt door Diana Kroll. Want die, die eh, hoorde zojuist met eh, dat prachtige nummer Desperado. Gaat er nog een driver, Onno Orno Hulshoff.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 And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so a sleepless night. I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Be Still, Ness en Young. Het album heet Deja Vu en het nummer was uh, eh, 4 and 20. Welke had ik nog meer voor u klaarstaan, luisteraars? Nou, een hele mooie eh, van Chicago dit keer. Eh, ik draaide net natuurlijk Hard to Say I'm Sorry van Boys to Men. Maar Chicago, die hebben nog veel meer mooie covers... nee, covers, nee. Gewoon mooie nummers opgenomen. Wishing You Were Here is daar één van, die ga ik draaien. make a sacrifice, and still I'll try. jij hier was. Wishing you were here. Chicago. De volgende draai ik eh, voor een dame waarvan ik zeker weet dat ze daar eh, heel veel waarde aan hecht. causes me to wonder how I love tonight remains so strong. It makes our risk right all along. The time we spend apart will make our love go stronger. Met jou wil ik oud worden werd bezongen door Westlife natuurlijk. Als je je moeder wil bedanken, luisteraars, dan eh, is dit, eh, ook al is het er niet meer, want dat kan natuurlijk ook heel goed eh, zijn. Maar als je die wil bedanken, dan kan het met het volgende liedje. En die raak ik speciaal voor Karin Kok. Het is een nummer van Susan G. Argeson. Argeson, als ik het goed Argeson, als ik het goed uitspreek, maar ik denk dat het Argeson is. En Susan die zingt dus het nummer Thank You. Maar dat wordt ook wel Mams Sang genoemd. Atkinson, als ik het goed uitspreek. Die zong dat. En het is eh, het liedje Thank You, maar het wordt ook wel eh, Mams Song genoemd. Zo staat het in ieder geval eh, beschreven als ik de cover van het, van het album bekijk. Ik draai hem speciaal voor, voor Karin Kok. Ik heb nog een, een, paar liedjes te gaan voordat de klok alweer 12 uur slaat. En we gaan de vrijdag alweer in luisteraar. Zo snel kan het allemaal gaan. wat heb ik nog voor u in petto? even spieken. Oh ja, natuurlijk een foto van vroeger. Een nummer van Rob de Nijs. Wat uh, eigenlijk een beetje uh, teruggrijpt naar het vorige nummer.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 En eh, ja, dan raken wij wel eens sentimenteel, zoals dat heet. Dat kan je ook worden van het volgende liedje wat ik ga draaien... waar ik mee afgesluiten. Mijn zoon Sven, die heeft dat eh, opgenomen. Ook zelf geschreven trouwens. Met Michael Garvin. Michael Garvin is de tekstschrijver van onder meer Jennifer Lopez en George Benson die Sven benaderde eh, nadat hij had meegedaan met Hollands Talent en zo prachtig doorging. En eh, het nummer heet Calling for Peace. We gaan luisteren naar Sven Duif. Ik sluit ermee af. Ik ga u vast een hele goede nacht wensen. En dank voor het luisteren natuurlijk allemaal. Sven Duif, onder de artiestennaam Sven Davis. Calling for Peace. Een nummer voor Masterpiece dat zich het lot aantrekt van de kinderen...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 can't we disagree? Ja, Sven Duivers dat met eh, Calling for Peace. Ja, enkele seconden nog te gaan. Uh, eh, 30 seconden om eh, precies te zijn, luisteraars. Dan komt het nieuws van middernacht weer voorbij. Eh, ik, ik, hoop dat het allemaal goed is afgelopen daar in Rotterdam... met die wedstrijd van Feyenoord. En, maar met name dus die hooligans die daar rondlopen. Eh, ik ga afscheid van u nemen. Eh, nogmaals dank voor het luisteren. Ten opluchting. Zo, en maar knus naar jullie warme nestjes. En denk hem, oogjes dicht...